Ze neemt daarmee de aanbevelingen van een onderzoekscommissie over... die heeft gekeken naar de ontwikkeling van de luchthaven tot 2030. Daarin stond vermindering van de geluidsbelasting voor de omwonenden voorop. Niet alleen wordt de groei stopgezet, ook moeten er stillere vliegtuigen op Eindhoven gaan vliegen... en wordt vliegen na 11 uur s avonds verboden. De publieke omroepen hebben minister Slop van Media een alternatief mediaplan gestuurd. Ze hebben een gezamenlijke brief geschreven die door het AD is gelezen. Slop wil de uitzendingen van de NPO tot 8 uur s avonds reclamevrij maken. De omroepen zijn bang dat dat te veel geld kost en daarom stellen ze volgens de krant voor om alleen de kinderprogrammering zonder reclames uit te zenden. Ook stemmen ze in met een verbod op online reclame waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonlijke data. De minister wil dat verbieden omdat hij zich zorgen maakt over de privacy. Een taxichauffeur heeft vanmiddag het leven van een man gered... bij een spoorwegovergang in Omme. Een man uit Oekraïne was met zijn handbike vastkomen te zitten in de rails. De taxichauffeur zag dat en trok hem van het spoor... en een seconde later was de trein er. De man bleef ongedeerd, maar van zijn rolstoel is niets meer over de politie heeft de identiteit achterhaald van een van de mannen van de trouwstoet in Rotterdam... die betrokken waren bij het neerslaan van een agent. dat gebeurde vorige week toen de agent mensen in de trouwstoet tot de orde wilde roepen. De man van wie de naam nu bekend is, is niet degene die de klap gaf... maar wie dat wel is, wil niemand zeggen. In het weer, er trekken flinke buien met onweer en hagel over de kustprovincies. In het oosten blijft het zo goed als droog. Morgen opnieuw buien, soms met hagel en onweer en het wordt rond de 18 graden.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 Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now, now, now, now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now, now, now, now, I'm feeling so fly, like a G6. Give me that moho wet, wet. Give me that crystal style. Ladies love my style table getting wild. Get, get, get, get the bottles poppin'. We get that drippin', that drop. Now, now get me two more bottles, cause you know it don't stop. bien puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera.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 De goals werden gemaakt door de Jong, Malen en Wijnaldum. Ook was er een eigen doelpunt van de Duitser Ta. Nederland staat nu derde in de kwalificatiepool... met zes punten uit drie wedstrijden. De Belgische beurswaakhond FSMA onderzoekt een aandeel